Dit is het diep treurige verhaal van Pandango, de dolle stier. Olé! Pandango was een stier in een Spaanse stad En nog geen mens had ooit zo'n beest gehad Zijn baas was reuze trots op zijn mooie stier En iedereen zei jongen wat een dier en iedereen zei jongen wat een bier Maar van Engel weg niet met zo'n Spaanse pink Die picadores zijn hem veel te link Wanneer de vogels zingen is hij blij En danst de tango in de wijk. Olé, olé Hij danst de tango in de wijk. Hij danst de tango in de wijn. Aan de torero's had hij een broertje dood. Hij reageerde nauwelijks op rood. De Spaanse meisjes in een mini-dress hadden bij hem een dapperend succes. Hadden bij hem een dapperend succes. One, van Denko vecht niet met zo'n Spaanse pink. De picadores zijn hem veel te link. Wanneer de vogels zingen is hij blij. En dan de tango in de wijk. Olé, olé. Hij danst de tango in de wijk, Olé, olé. Hij danst de tango in de arena wou een door de stierte lijf. Maar deze was hem voor de man die gillen op de horen zat. Dacht dat zijn laatste uur geslagen had. Dacht dat zijn laatste uur geslagen had. Maar van Dengo ver niet met zo'n Spaanse pink. Die picadores zijn hem veel te link. Wanneer de vogels zingen blij en dans de tango in de way. Olé, olé, hij danst de tango in de way, Olé, olé, hij danst de tango in de